Mark Visser met het NOS-journaal. Duitsland mag doorgaan met de noodhulp aan andere eurolanden. Het Duitse constitutionele hof heeft de bezwaren hiertegen afgewezen. Volgens de tegenstanders van de steun is het Europese reddingsplan in strijd met de Duitse grondwet en Europese regels. Maar het hof is het daar niet mee eens. Wel zegt het gerechtshof dat de Duitse regering eerst toestemming moet vragen aan het parlement voordat zulke hulp wordt toegezegd. Daarvoor moet de wet worden aangepast. De Europese beurzen hebben opgelucht gereageerd op het nieuws. De aandelenkoersen stegen een paar procent en op de obligatiemarkt daalde de rente op schuldpapieren van probleemlanden. Inwoners van Pijnakker Nooddorp krijgen binnenkort geld als ze hun afval gescheiden inleveren. Bij speciale inzamel inzamelfilialen kunnen oud papier, kunststof, verpakkingsmateriaal, textiel en kleine elektrische apparaten worden gebracht. De kiloprijzen variëren van 5 cent tot 25 cent. De inwoners van Pijnacker-Noordorp krijgen een elektronisch pasje. Het geld dat ze sparen komt automatisch op hun bankrekening. Het is een proef die ongeveer een jaar gaat duren. Volgend jaar zal het kabinet de begroting weer gewoon op Prinsjesdag presenteren en de stukken worden niet meer onder embargo aan de Kamer en aan de pers gegeven. Dit jaar worden alle stukken al de vrijdag voor Prinsjesdag openbaar gemaakt zonder embargo. Het kabinet riep de Kamer op voor Prinsjesdag terughoudend te zijn met reageren, maar de Kamer heeft gisteren afgesproken dat Kamerleden zelf mogen beslissen of ze dat doen. Het weer bewolkt en enkele buien en ook wat zon. Vooral aan de kust staat er een stevige zuidwestenwind. Het wordt een graad of 18. Morgen bewolkt met kans op een bui en het wordt niet veel warmer dan vandaag. Dit was het NOS Show. Dit is John Sohoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Wel een overzicht van de snelheidscontroles. Die vinden onder meer plaats op de A16 Rotterdam-Breda. Tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. En op de A28 Groningen-Zwolle.